money machine. Ik ken het team, dit is een miljoenenbedrijf. Baby zit binnen de scene. Wie werkt het hard, wie heeft die shit afverdiend? Wie brengt die shit overseas? Champions League, wie doet die shit als Akeem? Yeah. Better ain't leg like me.